Dit is Caroline Bari met het NOS Journaal. Het vliegtuig dat Europeanen heeft opgehaald in het virusgebied in China... wordt over een half uur in Zuid-Frankrijk verwacht. Het landt op een militaire basis in de buurt van Marseille. Er zijn 250 mensen aan boord, onder wie 15 Nederlanders en een aantal Belgen. Zij komen vanavond aan in Brussel. Minister Bruins zei in Buitenhof dat de GGD de Nederlanders opnieuw op het coronavirus zal controleren... De 15 Nederlandse passagiers en twee Chinese partners gaan in principe thuis in quarantaine. Als er iemand ziek is, gaat hij naar een isolatieruimte in het ziekenhuis. 14 appartementen in Eindhoven zijn ontruimd vanwege een gaslek. Volgens de brandweer zit het lek naast de flat... maar is het gas onder de grond en via een kruipruimte in de flat terechtgekomen. De bewoners moesten uit voorzorg hun appartement uit. Veel mensen staan volgens Omroep Brabant buiten te wachten tot het lek gerepareerd is. Gisteravond was in dezelfde straat in Eindhoven ook een gaslek. De brandweer is nog steeds in de straat aanwezig om gasconcentraties te meten en te ventileren. Premier Johnson is niet bereid om een handelsakkoord te sluiten met de EU... als Europese rechters bij conflicten het laatste woord houden. In dat geval geeft hij de voorkeur aan een lossere relatie, melden Britse media. Volgens regeringsbronnen zal de premier twee opties voorleggen... een relatie als met Canada of een iets losser verband. In beide gevallen houden de Britten zeggenschap over allerlei regels. Morgen houdt Johnson een toespraak waarin hij zijn visie geeft op de handelsrelatie met de EU en de samenwerking na de brexit. Afgesproken is dat er over elf maanden een definitief akkoord is. Acht verkleumde migranten zijn door de politie uit een koelwagen gehaald bij de Vlaamse stad Geel. Volgens Belgische media zijn ze eerst naar het ziekenhuis en daarna naar het politiebureau gebracht. Hun nationaliteit is nog niet bekend. De politie vermoedt dat ze uit het Midden-Oosten komen. De koelwagen had een Spaans kenteken. De chauffeur is spoorloos. Het weer, het is bewolkt en regen of motregen. Later vanuit het zuidwesten droog. Vrij veel wind en het wordt 7 tot 13 graden.